Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Mexico 43 studenten. Het was afgelopen dag precies een jaar geleden dat ze verdwenen. De actievoerders, zonder wie veel familieleden en medestudenten... protesteerden tegen het gebrekkige onderzoek in de zaak. De studenten verdwenen na een bloedige confrontatie met de politie in de stad Iguala. Volgens de Mexicaanse regering leverden de agenten hen uit aan een drugskartel. De studenten zouden door bendeleden zijn vermoord en hun lichamen zouden zijn verbrand. Maar nabestaanden geloven dat verhaal niet. Frankrijk wil niet dat de Syrische president Assad in de toekomst nog iets te zeggen heeft in Syrië. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius houdt Assad verantwoordelijk voor de chaos in het land. Fabius wil verder weten wat Rusland wil in Syrië. Moskou geeft militaire steun aan het regime, naar eigen zeggen alleen om terreurbeweging IS te bestrijden. In Amsterdam is de viering van 200 jaar Koninkrijk afgesloten met een evenement op de Amstel. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix waren erbij. Er waren optredens van onder andere Willeke Alberti, Rowan Heze en Handsome Poets. Ook was er speciale aandacht voor de afschaffing van de slavernij en voor de oorlogsperiode. Ajax heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd door thuis met 2-0 te winnen van Groningen. Heracles, dat verrassend tweede staat in de competitie, wist uit niet te winnen van AZ. Het werd 3-1 voor de Alkmaarders, maar Heracles blijft wel op de tweede plaats staan. PSV NEC eindigde in 2-1. Heerenveen speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Vitesse. Ook FC Utrecht Cambuur eindigde in een gelijkspel. Het werd 3-3. Het weer op veel plaatsen is het helder. Het koelt af tot minimaal 3 graden. In het oosten kan het aan de grond vriezen.